la la FM 101, 2, 3 en ook op 104. Daar hoor je hun muziek, vol vreugde en plezier. Een plaatje voor een zieke of voor een gouden paar. Piraten staan voor iedereen met leuke plaatsen klaar. Ze heet de blauwe engel of Natasja. Las Vegas, Boogie Boy of Blondina. La la la la la la. La la la. staan zij voor iedereen paraat. Er wordt constant op hen via politie, PTT. Toch gaan ze rustig door, daar zitten zij niet mee. Want wordt er door die binken weer een piraat gepakt, krijgt hij van zijn collega's? la la la